uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister Bijleveld van Defensie heeft in de Tweede Kamer oprechte excuses aangeboden... voor het onjuist informeren van de Kamer over de burgerslachtoffers... die vielen bij een Nederlandse F-16-aanval in 2015 in Irak. Het had zo niet gemoeten, zei de minister. Ik ben verantwoordelijk ook voor het handelen van mijn voorgangers. Haar voorganger, minister Hennis, blijkt de Kamer tot twee keer toe onjuist te hebben geïnformeerd over de burgerslachtoffers bij dat bombardement in 2015. Hennis zei dat er geen burgerdoden waren gevallen, terwijl ze wist dat die er wel degelijk waren. Bij de aanval op een IS-fabriek van autobommen kwamen zeker 74 burgers om het leven. De politie Midden-Nederland heeft mogelijk een fout gemaakt... waardoor een man met epilepsie kon blijven autorijden. Het AD meldt dat de man die vorige maand bij een crash op de A2 bij Breukelen twee mensen doodreed, al zeker drie andere ongelukken had veroorzaakt. De man mocht niet rijden omdat hij leed aan epileptische aanvallen. Na een ongeluk in 2016 maakte de politie geen proces verbaal op... waardoor de man gemakkelijk opnieuw een rijbewijs kon aanvragen... en in een ander geval werd zijn rijbewijs niet ingevorderd. De regering van Jemen en de zuidelijke separatisten hebben een verdrag gesloten om de macht te delen. Dat akkoord moet een einde maken aan de gevechten tussen de regeringstroepen en de separatistische zuidelijke overgangsraad. Die vochten eerst samen tegen de Houthi-rebellen, maar sinds 2018 tegen elkaar. Ajax heeft in de Champions League in een bizarre wedstrijd met 4-4 gelijk gespeeld tegen Chelsea. In Londen stonden de Amsterdammers met 4-2 voor... toen zowel Blind als Veldman uit het veld werden gestuurd met twee keer geel. Daarna kwam Chelsea nog langs zij en scheelde het weinig...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 Nog een uurtje New muziek op je eigen lokale radio met Jeff Hirsch. hij, ehm, eh, met dit album gaan we van start. Eh, het is een album wat eh, alweer enige jaren oud is. Maar niet het volgende album van Pierre Adams en Larry Lush. Bach, Zeit of the Moon. Dat is een gloednieuw album. En daar, dat komt een pal achteraan nou, Anton Joeks, ik had dat dan vorige uur al over. Die komt eh, veelvuldig terug. Ehm, en dan hebben we eens even kijken. Chris Hinsen met twee albums. Tai Chi in Balance en zijn andere album Mellow Mantras. En dan gaan we echt 20 jaar terug in de tijd. Bigel Messing, en, eh, ook een Amsterdammer. Eh, Alone in the Summer, dat was destijds. had hij een klein hitje mee in 1993. Ehm, eh, ja, en dat, was, eh, dat, dat gaan we ook draaien. Ja. Peacefulradio.info, daar vind je alles terug. Veel luisterplezier. This is pianist Keith Tim Anderson, and you're listening to Peaceful Radio. Kelly Andrew. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at kelly andrew.com. Thank you. You are listening to Peaceful Radio. Hi, this is Karani. You're listening to Peaceful Radio, your station for good music. This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio.